Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Braziliaanse presidentskandidaat Bolsonaro is tijdens een campagnebijeenkomst in zijn buik gestoken. Hij heeft veel bloed verloren en wordt geopereerd. Volgens zijn zoon is zijn toestand stabiel. De uiterst rechtse Bolsonaro ligt op kop in de peilingen voor de presidentsverkiezingen van volgende maand. Hij is omstreden. Zo heeft hij zich eens positief uitgelaten over de militaire dictatuur in Brazilië. Ook noemen zijn tegenstanders hem vrouwonvriendelijk... en beschuldigen ze hem van racisme. Bolsonaro is bij veel Brazilianen wel populair... omdat hij streng wil optreden tegen criminaliteit. Na de steekpartij is een verdachte aangehouden. Aanhangers van Bolsonaro hebben hem in elkaar geslagen. Het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon is van tafel. Het kabinet zegt dat het plan uit het regeerakkoord te ingewikkeld is om uit te voeren. Ook speelt mee dat er geen maatschappelijk draagvlak voor is. De gehandicapten zouden een aanvulling krijgen uit de bijstand... maar dat gold dan bijvoorbeeld niet voor mensen die een huis bezitten... of een partner met een baan hebben. De maatregel moest een besparing van een half miljard euro opleveren. Nederland loopt nog altijd achter in Europa bij de overgang naar hernieuwbare energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Het wordt volgens het planbureau een enorme opgave... om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen. Jaarlijks zouden zo'n 300.000 huizen van het aardgas worden gehaald, moeten worden gehaald... en ook moet de landbouw drastisch hervormen. Het weer. De komende uren trekken buien vanaf zee het land in. In de kustregio met kans op onweer. Overdag trekken de buien oostwaarts weg...